bankenbos. In bankenbos. In bankenbos. Daar zit je vast. Daar zit je vast. Maar loop je los. Maar loop je los. In bankenbos. In bankenbos. In bankenbos. In bankenbos. Als je daar bent, dan ben je de klos. Soms dan moet ik verhuizen naar Bankenbos en Veenhuizen. De rechter stuurt mij erheen, dat vind ik gemeen. In Bankenbos, in Bankenbos, in Bankenbos, in Bankenbos. daar zit je vast maar loop je los. loop je In Bankenbos. In Bankenbos. In Bankenbos. In Bankenbos. Als je daar bent, dan ben je de klos. Je hoort de bomen daar ruizen. In Bankenbos in Veenhuizen. Er is er zo'n mooie natuur geniet er ieder uur. In Bankenbos, in Bankenbos, in Bankenbos, in daar zit je vast, daar zit je vast, maar loop je los, maar loop je los, in Bankenbos. In Bankenbos. In Bankenbos. In Bankenbos. In Bankenbos. Daar zit je vast. Daar zit je vast. Maar loop je los. Maar je los. In Bankenbos. In Bankenbos. In Bankenbos. In Bankenbos. Als je daar bent dan ben je de klos.